Michel Koenen met het NOS-journaal. De president van Libanon heeft gisteravond met een groep demonstranten gesproken. Ze eisen het vertrek van de regering. Al twee dagen gaan in Libanon mensen massaal de straat op... om te protesteren tegen bezuinigingen en lastenverzwaringen. Gisteravond joegen ordentroepen in Beirut nog betogers uiteen. Er vielen twee doden. De Mexicaanse president López Obrador staat volledig achter het besluit van zijn veiligheidstroepen... om een zoon van drugsbaas El Chapo weer vrij te laten. Die was opgepakt in een huis in de deelstaat Sinaloa... maar de politie werd onder vuur genomen door bendeleden... en daarop werd de zoon weer vrijgelaten. Zeker acht mensen kwamen om het leven, meer dan twintig anderen raakten gewond. Door de zoon vrij te laten zijn mensenlevens gespaard, zegt de Mexicaanse president. El Chapo was jarenlang de baas van het beroemde Sinaloa-drugskartel... en nu hebben zijn drie zoons het voor het zeggen. De massale demonstratie in het centrum van Barcelona gisteren... is voor een deel uitgelopen op rellen. Een klein deel van de ongeveer half miljoen betogers... stak wel containers in brand en bekogelde de politie. De protesten waren al voor de vijfde dag op rij. De demonstranten zijn woedend over de veroordeling van negen Catalaanse separatistenleiders afgelopen maandag. De afgelopen dagen zijn al zeker 130 mensen opgepakt. Ook gisteren is weer een onbekend aantal demonstranten gearresteerd. En Nederland is medeschuldig aan de huidige situatie in het noorden van Syrië. Dat vindt de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. In Nieuwsuur zegt hij dat het vertrek van Nederland uit Syrië... heeft gezorgd voor een domino-effect van landen die de regio verlaten. De ambassadeur erkent wel dat de situatie in Syrië escaleerde... nadat Amerika besloot zich terug te trekken. Het weer nog. Vannacht is het droog en op veel plaatsen grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag blijft het grijs. Op veel plaatsen valt enige tijd regen of motregen. Het wordt een graad of 14. Morgen bewolkt met vooral in het oosten regen. En aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 Share your thoughts and tell the world at Pete Tong on Twitter. Hashtag All Gone Future Anthem. Still to come on the show, we'll be hearing some tracks from Taylor Buss's latest Beatport chart, and I'll have a very special guest hot mix from Undercat. All Gone Pete Tong. Radio Jack and Inside My Head. Sampling an old Cuba Gooding tune that came out on London Records back in the day. Happiness is just around the bend. Expansions before that, Rebuke's mix of another classic, Move Your Body, and Jesse Perez and uh, Shanena, Undefected. You're with me, Pete Tong. Still to come a guest mix from Undercat, but right now let's check out another Beatport chart this week from Taylor Bus. It's their Skywalking chart celebrating Mathame's latest release on their label Afterlife. Kicking off with track number two from that EP, the Tale of Us intro edit of Departure. Butterflies, brand new from his EP on Inner Visions. You're with me, Pete Tong, and we're currently checking out some new tracks from Taylor Buss's Beatport chart, which celebrates the release of Mathame's Skywalking EP on their label Afterlife. Let's have another track from that EP, the title track from Mathame. Right here, right now on All Gone Pete Tong. Enjoy. week's Beatport chart, courtesy of Tale of Us, Mathame from their new EP on Afterlife. The title track, Skywalking. Still to come, a very special guest hot mix from Undercat. Stand by, that's next. 30 minutes showcasing the best talents. This is the Hot Mix. And it's time to hand over to Undercat they are Luca and Elia, a duo hailing from Italy who have racked up two all gone future anthems on this show. The first being for their track Many back in 2018, and more recently for the sensational Cadabra. For the next 30 minutes, you're in for a treat. Please welcome Undercat. certified. so far. To keep up to date with what they're up to, go to facebook.com slash undercatmusic as we continue with their hot mix.